Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Israël wordt vandaag op verschillende plekken gestaakt om te eisen dat de regering een deal sluit met Hamas om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Oppositiepartijen en vakbonden hebben tot de staking opgeroepen... nadat het Israëlische leger dit weekend de lichamen van zes gedode gegijzelden vond in de Gazastrook. Gisteren werd al massaal gedemonstreerd om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen... Naar schatting waren er in het hele land 500.000 mensen op de been. De staking van vandaag moet de regering verder onder druk zetten om tot een deal te komen. De Britse minister van Cultuur gaat onderzoek doen naar de gang van zaken bij Ticketmaster. Bij de kaartverkoop voor de reunieconcerten van de band Oasis... moesten fans veel hogere prijzen betalen dan waarmee werd geadverteerd. Een standaardticket kostte ineens 421 euro in plaats van de oorspronkelijke 175 euro. Ticketmaster noemt dat een dynamisch prijsmechanisme. De cultuurminister wil een transparanter systeem. En ook laat ze de technologie achter wachtrijsystemen onderzoeken. De nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen is gisteravond opengegaan voor het verkeer. Er is zeven jaar aan gewerkt. Vooral de laatste maanden was er veel verkeersoverlast... omdat de nieuwe weg moest worden aangesloten op de bestaande wegen. Na de officiële opening ontstonden er meteen files. Dat kwam omdat er nog opruimwerkzaamheden bezig waren. Later stroomde het verkeer goed door. Edwin Broeders, de oprichter, drummer en zanger van de Brabantse band Bertus Steigerpipe, is zaterdag overleden. Dat heeft zijn broer Ruud, die ook in de band zit, laten weten aan het ANP. Edwin Broeders is overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. De band Bertus Steigerpijp werd in 1986 opgericht. Ze maakten bekende nummers waarmee ze in de top 40 stonden. Zoals Wij zijn de jongens van de bouw en Rits. Edwin Broeders was 57 jaar. Het weer. Komende ochtend eerst wat zon, later meer bewolking... en in de loop van de dag steeds meer kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt broeierig warm met 24 tot 29 graden.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 的。 poison ass can be with a high power chest. Michael Bivens here, and I'm running the show. Bell, Biv DeVoe. <laughs> now you know. Yo, slick, blow. It's dry. blazing across the evening Everybody's looking for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 motion.